Een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Duitse stad Hannover heeft de politie het huis doorzocht... van een man die betrokken zou zijn geweest bij de bommelding... bij het voetbalstadion, drie weken geleden. De man van 19 wordt ervan verdacht dat hij, samen met anderen... een aanslag wilde plegen tijdens de Interland Duitsland-Nederland. Die wedstrijd werd vanwege de melding op het laatste moment afgelast... en het stadion werd ontruimd. De man werkt als steward in het stadion. Hij zou in het ontruimde stadion een filmpje hebben opgenomen... waarin hij steun aan moslimterroristen uitspreekt. Een man van 33 uit Almere is veroordeeld tot 16 jaar cel voor doodslag en drie pogingen tot doodslag en brandstichting. Hij moet ook 135.000 euro betalen aan de slachtoffers en nabestaanden, meldt Omroep Flevoland. De man stak begin dit jaar een woning in Almere in brand. Zijn moeder kwam daarbij om het leven, zijn stiefvader en zijn twee kinderen raakten zwaar gewond. De afgelopen vijf jaar zijn in Nederland de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide met bijna 20 gedaald. Beide stoffen zijn volgens het RIVM schadelijk voor de volksgezondheid en daarmee is de afname dus goed nieuws. Het instituut verwacht dat de komende jaren de concentratie van stikstofdioxide verder afneemt, terwijl de concentratie van fijnstof gelijk zal blijven. De rijke Chinese zaakman Guo is spoorloos. Chinese media, melden dat medewerkers van zijn bedrijf Fosun sinds gisteren geen contact meer met hem hebben. De 48-jarige Guo is eigenaar van Cirque du Soleil en onlangs kocht hij reisorganisatie Club Med. Er wordt gespeculeerd dat de zakenman is opgepakt door de politie. Ooggetuigen zouden hebben gezien dat hij door agenten op het vliegveld van Shanghai werd meegenomen. Het vermogen van Guo wordt geschat op zo'n 7 miljard dollar. Het weer, buien, in het noorden soms ook zon bij een graad of 9. Er waait een stevige zuidwestenwind. Morgen eerst droog, smiddags weer regen bij opnieuw ongeveer 9 graden. Dit was het NOS. E. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A4 Amsterdam-Rotterdam... tussen Hoogmade en Leidsendam, 7 kilometer.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 De top 40 van Europa hier op ZFM eh, ZFM Zandvoort. Vorige week eh, door alle Sinterklaas drukte en stress eh, waren we er helaas niet. Maar ik ga deze week helemaal met je goed maken. Hey, deze week hebben we 13 stijgers, 2 zittenblijvers maar, 20 dalers en wel 5 nieuwe binnenkomers. We zeggen gedag tegen onder andere Naughty Boy, Lina, 5 Seconds of Summer, Nicky Jam en Lunch Money Lewis. En we zeggen gedag tegen, nou, zal ik dan vast verklappen? Ja, Coldplay, Even als Lucas Graham, Jasmine Thompson en Armin van Buren. Kon je het volgen? Nee, maakt niet uit, want ik ga het straks toch nog een keer vertellen. Dat zijn de vijf nieuwe binnenkomers eh, van deze week. Snelste stijger van deze week. Jamie Lawson met maar liefst 10 eh, plaatsen gestegen. En de snelste daler is eh, Corsus met To The River met de acht plaatsen naar beneden. En ja, het is een, best wel weer een memorabel moment. Terwijl ik vorige week nog eh, in de Sinterklaasdrukte zat... kom ik vandaag de studio binnen. En het lijkt alsof ik in een naaldenpost ben. Ik weet niet hoe dat kan. Overal elfjes en, eh, en boompjes en takken. Takken? Ja, takkenwijven en... Uh, nee, nee, nee, nee, takkenbomen. Uh, boom, nou, de takken van een boom, die bedoel ik meer. En ja, ik vind het wel weer wat hebben En volgende week dan, nou, nou, nou, nou maar daar straks, eh, over volgende week ga ik straks wel vertellen. Hé, tegenover me, nou, gaan tegenover maar zit... Eh, het, het kan bijna niet. Stel je even voor aan de luisteraars thuis. Volgens mij kennen die jou niet meer. Nou, goedemiddag luisteraar. Ja, dat was weer voldoende. Dankjewel, Sander. <laughs> nou, een geintje. Sander, wat leuk. Ja. Wat is er aan de hand? Ben je verdwaald? Heb je in je bed geplast? Wat is er gebeurd? Nee, ik ben natuurlijk heel druk met mijn opleiding bezig. Althans, je doet alsof je druk bent met opleiding. Nee, je bent echt druk met je opleiding, hè? Ja, ik ben heel druk met mijn opleiding. Oh, lekker. Gaat het goed? Het gaat tot nu toe goed. En waarom nu geen opleiding? Het is nog geen kerstvakantie. Nee, eh, mijn leraar is ziek. Oh, heb je hem weer arsenicum gevoerd? Ja, sorry. Jongen, jongen, jongen, dat moet je ook niet doen. Moet je gewoon meteen alle leerkrachten... Eh, de directie, alles meteen eh, voeren. Ik heb een keertje op een opleiding gezeten, gezeten dat is wel grappig. Dat was uh, zorg welzijn in een vergrijs verleden. was ook heel kort overigens. En hadden we met kookles, mochten we zelf wat verzinnen. En er waren een paar meiden die dachten van we gaan spacecake maken. En we zetten het in de lerarenkamer neer. Dat, is altijd leuk. We hadden hele vrolijke leraren de rest van die dag. En die meiden die hebben we daarna nooit meer gezien. Maar goed, zoiets gedaan met je leraar dus, of niet? Nee. Nee, die is gewoon echt ziek door het weer en zo. Ja, die ziek door het weer. Hey, ehm, ja, vorige week hebben we je, hebben je even gemist. Eh, die week daarvoor was ik er wel. Met de, top 40 en kwart voor uh, vijf eh, was ik de top 3 begonnen. Maar hoe ging die ook alweer? Nou, ik ga het je verklappen. Komt-ie. Nummer 3. zit gewoon een echte believer in de studio. Dat vind ik zo leuk om te zien altijd. op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige keer dus op 3 eh, Adam Lambert, op 2 Justin Bieber... en hoe kan dat ook anders op 1 Adele.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 Tied up like a shoelace. I don't like it. I don't like it. De hekkensluiter eh, van deze week, Flowrider samen met Robin Thicke en Verdien White met I Don't Like It, I Love It. 24 eh, weken pas eh, in de lijst, of al moet ik al zeggen. Vorige week op 38 in de hoogste positie voor deze Flowrider was de nummer 19. En van 40 gaan we logischerwijs naar 39. Eh, Dat is de eerste nieuwe binnenkomer eh, van eh, deze week. En die is van Nederlandse bodem. De Euro Breakdown. En dan heb ik het over Eva Simons samen met uh, Sydney Sampson. Want wie kent haar niet? De muziek zit namelijk in het bloed van deze dame. Haar moeder, Ingrid Simons, die scoort begin jaren 90 drie top 40 hits... waarvan Blues House de meest succesvolle was. En in 1999 eh, doet Eva van eh, zich eh, spreken in het groepje Rebel Rebel. Maar tot echt, echt, echte successen leidt dat niet helemaal. Na haar studie aan het Amsterdamse conservatorium... maakte Eva Simons deel uit van de band Ravish. Het groepje ontstaat bij het tv-programma Popstars The Rivals... waarin de groep van vijf dames en met onder andere ook Sharon Dorson een vorm kreeg. Nou, Ravish scoorde in het bestaan van twee jaar één, nummer 1 hit... Dat was in 2005 eh, eh, nummer eh, Plaything. En twee gewone hitjes. Thursday's Child, misschien ken je nog wel, en Let Go. Beide kwamen niet verder in de Nederlandse top 40 dan een nummer 38. Nou ja, even Simons gaat dan solo verder en scoort met uh, Silly Boy in 2009 haar eerste eigen hit. Was een, toch de hoogste notering toen nummer 13. En halverwege 2010 maakte ze samen met Afrojack een nummer Over Control dat een wereldwijde hit wordt in de top 40 komt die eh, single tot de 12e plek. En ondertussen krijgt de zangeres ook de kans om samen te werken met niemand minder dan eh, Will I Am. Ja, terwijl de, hoewel de single This Is Love niet op haar naam wordt eh, geschreven... levert ze wel een belangrijke vocale bijdrage aan de nummer 1 hit. En in 2013 staat ze dan opnieuw in de top 40 met haar eigen solo-single Chemistry. in 2014 kiest ze samen met Sidney Simpson in het tv-programma The Hit... Een nummer van singer-songwriter dat ze verder uitwerken. Uh, Celebrate the Rain is daarvan het eh, resultaat dat ook op single verschijnt. Ah, en dit jaar eh, moet het debuutalbum van Simons verschijnen. Halverwege mei is Policeman haar vierde solo-hit in de Nederlandse top 40. En op 23 november verscheen dan haar single in samenwerking met Sydney Simpson. En die single heet Bloodfire en die is deze week nieuw binnengekomen op een hele mooie 39e plek. Eva Simons dus samen met Sidney Simpson met Bloodfire. No where you are, light us up. We gon' start a riot tonight. Tonight, tonight. Put your hands up to the sky. binnengekomen van de Hollandse bodem. Eva Simmons met Bloodfire. Heerlijke plaat al, uh, eh, zeg ik zelf. En die dames waren een jaartje ouder als ik ben. Hè? Dat is best knap. Dan staat ze toch achter een betere microfoon als dat ik het doe. Maar ja, waar is het gaat gegaan? Ik heb waarschijnlijk niet zo'n eh, mooie stem als zij. Dat denk ik de Euro Breakdown. Hey, de nummer 38 dan. De nummer 38 is ook een eh, nieuwe binnenkomen. Maar daar ga ik niet al te veel woorden aan vuil maken, want iedereen kent ze al. Hè. Het gaat over eh, Coldplay. Het bekendste nummer eh, van Coldplay. Ja, dat is jaren geleden al eigenlijk er er eruit gekomen. Ik zit even te denken, eh, Viva La Vida onder andere en welke nog meer. Ja, er zijn er zoveel van eigenlijk. Ondertussen staan ze ook al, eh, is dit een tweede nummer eh, in de uh, Euro Breakdown. Avenger of a Lifetime staat er sinds twee weken geleden in, Schrok ik. Ja, twee weken geleden in. En deze week hebben ze dus een ander nummer erbij gekregen. En dat is een nieuwe single van ze en die heet Everglow. Prachtige single van Coldplay. Uit het Verenigd Koninkrijk komen ze. En eigenlijk alles wat ze aanraken wordt gewoon tot goud gemaakt. Nummer 38 in de Euro Breakdown hier op ZFM.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 Eh, nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. Prachtige single weer. En, ik weet niet of ik het juist heb meegenomen. Maar dan zien we volgende week wel. Dat helemaal goed is gekomen. Maurice Mulder. 37 dan, ook van Hollandse bodem. Kovacs. Met Wolf in Cheap Clothes. Helaas eh, twee plaatsen gezakt in een eh, vierde week. Maar deze dame kan het wel hoor. Kovacs. Valley Bland Silver Town Masquerading as the chosen one But boy, just a não Where some little lamb so naive let you in while the shepherd sleeps.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 Twee weken geleden nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. And it flows right through your blood. Deze mooie met Simons. Catch and release. Deze week op 33. Eh, Twee weken geleden dus uh, nieuw binnengekomen op 39. Eh, dus eh, drie weken in de lijst. Ja, vorige week eh, was er geen uitzending. Dus eigenlijk was eh, vorige week gewoon iedereen blijven zitten. Ik heb ook de lijst niet bijgewerkt. Want tussen alle cadeautjes inpakken en gedichten maken... redde ik dat helaas niet. Dus we doen net alsof vorige week alles is blijven staan. Mag vast wel, hè? Ja, vind ik wel. Hey, nummer 32 dan is een nieuwe binnenkomer uit Denemarken. De band Lucas Graham gaat het over. Die bestaat uit de leadzanger Lucas Fortsheimer, Magnus Larsen, Casper Dagar, en eh, Mark Valkeren. En de band viel op nadat ze een aantal nummers toen op eh, YouTube plaatsten... die in het eh, thuisland Denemarken al snel werden opgepakt. Nou, met Drunk in the Morning en Better Than Yourself... scoorde ze in 2012 nummer 1 hits in Denemarken zelf. En eind 2012 verscheen een titelloze debuutalbum. Daarvan verscheen in 2015 een nieuwe versie. Mama Said, Strip You More en Seven Years wisten eveneens op de eerste plek in de Deense hitlijsten te komen. En de laatste weet ook eh, internationaal succes te oogsten. En zo blijkt wel weer uit de Europese hitlijst. Komt op een eh, hele mooie... Eh, wat was het? 32e <laughs> plek binnen. Ik zit even met een verkeerd scherm <laughs> voor mijn neus opeens. <laughs> ja, hoort erbij. Nee, een hele mooie 32e plek voor deze Lucas Graham uit Denemarken.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 Nou, dat inderdaad. Ik zit nou op de helft en dat eh, gaat best snel, kan ik je verklappen. Hey, de nummer 30 dan, Ariana Grande met eh, Focus. Ondertussen alweer eh, zes weken in de lijst. één plaatsje eh, gestegen. En dus ook de hoogste notering voor Ariana Grande. En iedere keer als ik Ariane Grande zie, dan moet ik toch aan iemand denken. En die heet eh, Pascal van der Beek, want die heeft Ariane Grande altijd eh, zo groot op zijn eh, scherm staan op zijn laptop. Maar ik moet ook toegeven, het is en blijft ook gewoon een lekker ding. hey, we zijn toegekomen aan de 30. Dat betekent dat de eerste kwart van de lijst erop zit. En oh, heerlijk, ik heb even drie minuten pauze. Nou, al 24 weken in de lijst nummer 40 hebben we Floor White featuring Robin Thicke en Fading White met I Don't Like It, I Love It. En deze week nieuw binnengekomen op nummer 39 Eva Simon featuring Sydney Sampson met Blurred Fire. En op 38 hebben we Coldplay met Every Glow. En op 37 hebben we Kovac met Wolf in Cheap's Closet. En op nummer 36 Omi met Hula Hoop. En op nummer 35 Imagine Dragons met I Was, I Was Me. En op nummer 34 Alvaro Soler met El Mis, Mismo Soul. En op nummer 33 op drie weken in de lijst Matt Simons met Catch of Release. En op nummer 32 nieuw binnengekomen deze week Lucas Granham met Seven Years.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 Courses met To The River. Op 38 uh, eh, vinden we, um, uh, 28 vinden we Martin Solveig. Op 27 Mika. En dit is de nummer 26 Avicii For A Better Day. On a caution wind, need the bleeding sky. I called your name. There was no one there. And in the cold and snow, I saw your face. shining sun. voor Better Day op 26 deze week. Hier in de Your Breakdown op uh, eh, ZFM Zandvoort. En het is alweer tijd eh, voor de nummer 25 dan van deze week. En dat is een nieuw binnenkomen. Een dame die pas eh, in de 2000 is geboren. Ze komt uit het Verenigde Koninkrijk en ze heet Jasmine Thompson. En zij begint haar muzikale loopbaan met het zingen van covers. Zo bewerkt ze bijvoorbeeld La La La La La... Oh nee, ik ga net even anders. Ik ben niet zo toonvast. Van Naughty Boy en Sam Smith, ja, je kent het de nummer wel. En het nummer van eh, David Guetta en eh, Sia Titanium. En eh, Let It Go van de The Passenger. En in een najaar van... De, in, en <laughs> in het najaar leert het Verenigde Koninkrijk haar kennen... als haar akoestische uitvoering van Chaka Khan's Ain't Nobody te horen is... in een commercial van een van de supermarktketens nummer staat ze, eh, met dat nummer staat ze vijf weken lang in de Britse single top 75. En eh, bereikt daarmee de 32e plaats. Nou, de, nee, de Europese top 40 heeft ze met dat eh, nummer ook een tijd erin gestaan. In 2014 leven ze met uh, Goes Down een bijdrage aan het debuutalbum van de Duitse DJ en producer Robin Schulz. Prayer dat in september dan verschijnt. Ain't Nobody Loves Me Better van Felix Sean verschijnt in april 2015. En die track, een remake van de hit van Rufus en Chaka Khan uit 1984... wordt in 2015 dan ingezongen door Thompson... en staat halverwege juli één week lang op de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Later dat jaar eh, levert ze met Adore haar allereerste solo-hit af... En die is nu dus eh, binnengekomen in Europa op een hele mooie 25e plek. Jasmine Thompson met ador 25 nieuw binnengekomen in de York Breakdown hier op uh, eh, Antwoord op eh, vrijdag 11 december. something you should know. people special with you. But sometimes you just gotta know that these things fall through. But I'm still tired and I can't hide my connection with you. Feeling it, loving it, everything that we do. And all along I knew I had something special with you. But sometimes you just gotta know that these things fall through. I can Mulder. I came here with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face, to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel hangs out long. 22 eh, van deze week. Jess Glynn met Don't Be So Hard On Yourself. En de hoorde je Zagen Larsen samen met uh, Never Forget You. Het eerste uur van de Euro Breakdown eh, zit er alweer bijna op. Maar niet voordat we wat verteld hebben over Typhoon geloof ik in Heining Musical. Mocht je daarna nou naartoe gaan... Vraag dan even bij de security naar Aldo Moraal. Heeft hij een uh, leuk cadeautje voor je. Gratis eh, retourtje, uh, roltrap bij de V&D. Een gratis vulling voor je luchtbed. Dat soort dingetjes heeft hij allemaal voor je. Vanavond bij Tavoer in, in de Heineken Musical. Vraag even naar Aldo Moraal. Nee, geintje natuurlijk. maar je mag wel naar hem vragen hoor. Hij is toch wel keurig niks aan het werk dan. in. hij is hier nu in de studio. Ik voel me eigenlijk wel vereerd. Het is een oud CFM'er. Die jarenlang samen met Rudy geloof ik hè, of zoiets toch? Ja, met Rudy een programma deed. En geloof me, ik eh, ben de eh, afgelopen week eh, drie dagen met hem opgetrokken. Hij lult de oren van je kop, jongen. Dat is niet goed, hoor. Dus waarvoor die niet meer achter de microfoon zit bij de radio, dat, ik heb werkelijk geen idee. Volgens mij wordt er weer een keertje tijd voor maar dat doen we wel even buiten de uitzending om. Hey, uh, Adele dan. Adele die wint namelijk de BBC Awards. Afgelopen donderdag zijn in Birmingham de BBC Awards uitgereikt. En daarbij werd Take Me to Church van Hozier uitgeroepen tot het nummer van het jaar. Maar Adele viel eh, twee keer in de prijzen. Voor het beste live optreden bij de BBC en als eh, Britse artiest van het jaar. Nou, de zangeres kon zelf eh, niet aanwezig zijn, maar stuurde wel een bericht. En daarin zei ze, het spijt me dat ik er niet ben. Yeah, right. En dank jullie voor deze award. Taylor Swift dan werd onderscheiden als beste internationale artiest stuurde ook een eh, berichtje. Ik was graag aanwezig geweest, maar toer nu door Australië. Jullie zijn een fantastische steun geweest, heel erg bedankt. tijdens de awardshow waren er optredens van onder meer Ellie Golding, Fateless, James Bay, Omi, oh One Direction en Little Mix. het volgende uur beginnen we met een eh, nieuwe binnenkomen. Na die platen. Eh, meer informatie erover. Maar eerst gaan we naar het nieuws, het weer en het verkeer en de commercials van 4 uur. Ik zeg tot zo direct. Tot straks. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.